Dat beschermingsbeleid begint nu zijn vruchten af te werpen. Volgens de laatste telling leverden er bijna 3200 tijgers in India. dat is 2000 meer dan vier jaar geleden. Zo'n driekwart van de wilde tijgers leeft in India. De Duitse vrouw die werd vermist op Tessel is weer terecht. De politie laat weten dat ze in goede gezondheid is. Zaterdag vertrok de vrouw van 46 van een camping op het eiland om de hond uit te laten. Maar ze had helemaal geen hond bij zich. Verschillende organisaties begonnen aan een grote zoektocht. Waar ze uiteindelijk is gevonden zegt de politie niet. Een explosie vannacht in Limburg. De explosieve opruimingsdienst blies daar een tas op. Die was opgevist uit een zwemplas. De tas werd in Asselt gevonden door een magneetvisser. Daarin zaten bivakmutsen en explosief spul. De politie denkt dat het materiaal werd gebruikt door plofkrakers. Wie de tas in het water heeft gedumpt is niet duidelijk. En aangezien het nog steeds Pasen is, hebben we ook nieuws over eieren. Want gisteren was in Nieuw-Leusen in Overijssel weer het NK eiergooien. De organisator legt bij Hart van Nederland uit hoe het werkt. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een team van twee personen. Eén gooit en de andere moet hem over, over uh, eh, moeten vangen. We beginnen met 20 meter en zo gaan we steeds 5 meter verder. En je krijgt drie pogingen om een ei te gooien en inderdaad heel te vangen. Een ei over een zo groot mogelijke afstand overgooien zonder dat hij kapot gaat. Dus eerst waren de vrouwen aan de beurt. Ging niet heel lekker blijkbaar. Ik hoop dat de mannen het zometeen wat beter gaan doen. Want die vrouwen kunnen niet gooien. Die gooien wel wat meer eh, links, rechts, achter, voor. Ja, dan denk je dat dat grootspraak is. Maar nee, bij de vrouwen was de winnende afstand 27 meter 70. Bij de mannen was het bijna 20 meter meer. Aldin en Sander Krul wonnen daar met 45 meter 60. Dat is trouwens geen record, dat staat namelijk al 16 jaar op 55 meter. Het weer bewolkte vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Het is 11 graden op de Wadden, 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog viel op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Bij Bergen 6 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. En op de N250 vanuit Den Helder naar De Kooi.